Bij de treinbotsing zijn meer dan 100 gewonden gevallen. Volgens de gemeente Amsterdam zijn er zeker 42 zwaar gewonden. Ongeveer 75 mensen raakten licht gewond. Aan het begin van de avond botsen de sneltrein en de stoptrein frontaal op elkaar bij het Westerpark. Tussen Amsterdam Centraal en station Sloterdijk. Minister Schultz van Hagen spreekt van een verschrikkelijk ongeval. Ze wenst alle slachtoffers veel sterkte en wil zo snel mogelijk weten wat de oorzaak is geweest. Op de plaats van het ongeluk is een onderzoek ingesteld door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Inspectie Leefomgeving en Transport. Verwacht wordt dat die onderzoeken tegen de ochtend zijn afgerond. In de loop van de ochtend kunnen dan de twee treinen worden weggesleept. ProRail verwacht dat het treinverkeer rond 1 uur in de middag ten westen van Amsterdam hervat kan worden. Door het mislukken van het katshuisoverleg liggen nieuwe verkiezingen voor de hand, zegt premier Rutte. Door het stuklopen van de onderhandelingen is er volgens PVV-leider Wilders een definitieve breuk met de VVD en het CDA. In het katshuis werd gesproken over een bezuinigingspakket van ruim 14 miljard euro. De AOW zou in 2015 naar 66 jaar gaan en de BTW zou worden verhoogd. Wilders weigerde ermee in te stemmen omdat de plannen volgens hem de economische groei zouden schaden en vooral ouderen zouden raken. Er gaan 300 VN-waarnemers naar Syrië, dat heeft de VN-veiligheidsraad besloten. Ze moeten erop toezien dat het Syrische leger en de tegenstanders van het regime zich aan het zaakt het vuur houden. Dat ging ruim een week geleden in, maar wordt niet goed nageleefd. Deze week werd in sommige steden in Syrië toch nog gevochten.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 love, love. down see a better day. yeah. legend Never felt pretty, never looked like Cameron Diaz was her last name, always been abandoned Keep your head up, baby girl, this your anthem There goes Hannah, showing up for Banner Rocking that crown, make the boys go bananas When you're insecure about yourself, it's a fact You can point a finger, but there's three pointing back I can see her crying out, yeah Is there anybody out there? She's really counting on your love, still struggling up, yeah took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope He puts his arms up higher I can see him crying out, yeah Is there anybody out there?